uur. Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is in Nederland een nieuw type van het blauwtongvirus aangetroffen. Dat zegt het ministerie van Landbouw. Het virus werd gevonden bij een schaap in Kokkengen en een koe in Harmelen, allebei in Utrecht. Het is voor het eerst dat deze blauwtongvariant in Nederland opduikt. Er is nog geen vaccin voor deze soort. Die is al wel voor een ander type blauwtong. Het virus gaat al meer dan een jaar rond in Nederland. Tienduizenden schapen, koeien en geiten zijn er al aan dood gegaan. Mensen lopen geen gevaar. Voorlopig lijken Israël en Hezbollah nog niet met elkaar te gaan praten over een gevechtspauze. Dat zegt Janine Hennis Plasgaard, die namens de VN probeert te bemiddelen. Het is al eigenlijk heel laat, ehm, maar dat wil niet zeggen dat we moeten opgeven. Want er zou een gezond gesprek moeten plaatsvinden ehm, zonder dat een van de partijen onder vuur ligt. Ze is bang dat Libanon, als het zo doorgaat, in een tweede Gaza verandert. Onze fietsen passen steeds vaker niet in fietsrekken. Komt door de populariteit van fatbikes en andere elektrische fietsen. De banden daarvan zijn een stuk dikker en passen dus niet in een normaal rek. Amsterdam zet daarom vanaf vandaag nieuwe fietsrekken neer met bredere gleuven. Het idee is dat ze ook op andere plekken in het land komen te staan. Het Nederlands elftal neemt het vanavond op tegen Hongarije in de Nations League. Op papier een tegenstander die Nederland makkelijk zou moeten kunnen hebben. Maar zo denkt bondscoach Ronald Koeman er niet over. Eerlijk gezegd verbaast mij best wel dat zij... Eh, want eigenlijk bij de vorige editie van de Nations League... Eh, waren ze echt tot de laatste wedstrijd eh, vol in beeld om de Final voor te halen als je kijkt naar de spelers, dan zijn het over het algemeen nog veel dezelfde spelers. Dus eh, dat geeft wel aan dat we niet moeten denken dat, eh, dat we dat zomaar even, even gaan winnen. De Nations League is een op zichzelf staand toernooi... maar bij succes kan Oranje er ook een WK-ticket mee scoren. De wedstrijd van vanavond begint om kwart voor negen. Maandag speelt Nederland tegen Duitsland. Het weer vanavond opklaringen. Later wordt het best fris bij een graad of 2. Morgenochtend eerst wat zon, later trekt het dicht bij een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij knooppunt Muidenberg is de spitsstrook dicht. Het heeft te maken met een ongeluk op de A6. Vanuit Muiden naar Lelystad. Tussen knooppunt Muidenberg en knooppunt Gooimeer.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 Op boerderijen in de gemeente Woerden en Stichtse Vecht... is een nieuwe variant van het blauwtongvirus vastgesteld. Minister Wiersma laat de verspreiding van het nieuwe virustype in kaart brengen. Om de toenemende agressie tegen zorgmedewerkers een halt toe te roepen... wil vakbond Nu 91 dat namen van medewerkers niet meer volledig op bedrijfskleding te zien zijn. Zorgpersoneel krijgt regelmatig te maken met stalking en intimidatie. Een grote fietsenstalling in Utrecht gaat tijdelijk dicht... omdat er scheurtjes in de constructie zijn gevonden. Het gaat om een fietsenstalling aan het Jaarbeursplein. Fietsen die er staan kunnen nog tot 10 uur vanavond worden opgehaald. Het weer, vanavond en vannacht brede opklaringen. Morgen eerst nog wat zon, later bewolkt en in de avond regen. Het wordt 14 graden.